Suzanne Vries met het NOS Journaal. Alles lijkt erop te wijzen dat de regering van de Syrische president Assad is gevallen. Legerbronnen zeggen dat Syrische rebellen de hoofdstad Damascus zijn binnengegaan... en dat Assad is gevlucht met een vliegtuig. Waar hij naartoe zou zijn gegaan is niet bekend. De Syrische premier al-Jalali zegt dat hij bereid is de macht over te dragen. Hij is niet gevlucht. hij roept op tot een vreedzame transitie. De rebellen wisten een paar uur eerder ook al de stad Homs volledig in te nemen. Op beeld is te zien dat inwoners feest vieren in het centrum van Damascus... nu Assad zou zijn vertrokken. Militairen van het Syrische leger gaven die stad zonder veel strijd op. Reddingswerkers hebben de hele nacht doorgezocht naar vermisten... na de explosies in een portiekflat in Den Haag. Er zijn nog geen nieuwe slachtoffers gevonden. Het dodental staat een dag na de explosies op vijf. Vier mensen zijn gewond, van wie er twee slecht aan toe zijn. Gisteravond waren er twee bewoners bijeenkomsten met burgemeester Van Zanen, de brandweer en de politie. Inmiddels heeft een lokale vrijwilligersorganisatie tot nu toe meer dan 50.000 euro opgehaald... voor de slachtoffers van de explosies in Den Haag. In Helmond is vannacht een explosie geweest bij een Disney-winkel. De schade is groot. De politie Oost-Brabant spreekt van een daverende klap. Het is niet bekend wat de explosie heeft veroorzaakt. En ook is niet duidelijk waarom de Disney-winkel in Helmond doelwit was. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. In Zuid-Korea is de oud-minister van Defensie opgepakt. Hij zou president Yoon hebben aangezet om de militaire noodtoestand uit te roepen. Het gebeurde afgelopen dinsdag en daarna ontstond er chaos in Zuid-Korea. De defensieminister was al afgetreden, maar zou nu dus ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Het weer verspreid over het land valt wat regen of motregen. Dus een graad of 5. Vanmiddag is het tijdelijk droger. blijft bewolkt bij maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Noord-Holland en die staat op de A10 Noord bij Amsterdam.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 I that It's all about yes, you. Because the girls are talking, the girls are talking, about to ooh, about to ooh, where world is hanging, yeah, the girls are the girls are yeah, yeah, yeah, yeah, the girls about the girls are Yeah.